Nieuws van 3 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama heeft zijn opvolger Donald Trump telefonisch gefeliciteerd met de verkiezingsoverwinning. Hij nodigt Trump uit in het Witte Huis om te praten over de machtsoverdracht in januari. Obama belde ook partijgenoot en verliezend kandidaat Hillary Clinton. Zij heeft zelf nog niet in het openbaar gereageerd op haar verlies, maar over ongeveer een half uur komt ze met een verklaring. Bij het tramongeluk in de buurt van Londen vanochtend zijn vijf doden gevallen. Meer dan 50 inzittenden raakten gewond. Door nog onbekende oorzaak is de tram ontspoord en op zijn zijkant terechtgekomen. De bestuurder is gearresteerd. Er zouden nog altijd twee mensen vastzitten in de tram. Volgens staatssecretaris Van Dam is nog niet te zeggen of het reddingsplan voor weidevogels is mislukt. Van Dam reageerde in de Tweede Kamer op de vogelbescherming. Die dient een klacht in bij de Europese Commissie... omdat het kabinet niet genoeg zou doen om de grutto, de kiewit... en andere weidevogels te beschermen. Maar staatssecretaris Van Dam zegt dat er minstens een paar jaar nodig is... om te beoordelen of het reddingsplan werkt. De Nederlandse alcoholbranche roept RTL op om direct te stoppen met het programma Oh, daar gaan we weer. Daarin wordt volgens alcoholproducenten overmatig alcoholgebruik aangemoedigd. Het realityprogramma is de opvolger van OO Gerso... en volgt een groep Haagse jongeren die vakantie viert op Ibiza. De RTL heeft zelf nog niet gereageerd op de oproep. Het weer blijft bewolkt, met op veel plekken wat motregen. Alleen in het noorden is het vrijwel overal droog. Het is een graad of 4. Morgen is het ook vaak bewolkt en gaat het later op de dag opnieuw licht regenen. Blijft maximaal 8 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De enige file van dit moment staat bij Rotterdam op de A15 Europort Rotterdam.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 Choose a winner who has flavor, looking on for style. Only the best can pass the test. Let me check you out. a List of a fierce competition, get a view from a better position. special, could you be the one?